De sportorganisaties willen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat zich heeft afgespeeld op de Olympische Spelen in Turijn bijna vier jaar geleden. NOC-voorzitter Erika Terpstra en KNSB-voorman Doekle Terpstra hebben dat in een verklaring laten weten. De Poolse schaatser Wojcicka zegt dat Smit en haar coach Ingrid Paul hebben geprobeerd om een startplaats op de 5 kilometer te kopen. Ze zouden haar 50.000 euro hebben geboden als zij zou afzien van deelname. Smit was eerste reserve op die afstand. Andere bronnen hebben de bewering van de Poolse tegenover de NOS bevestigd. Greta Smit beëindigde haar schaatscarrière drie weken geleden. In een reactie op de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen stelt bischop de Korte voor om de katholieke traditie van vrijdag visdag in ere te herstellen. De Korte, die bischop van Groningen en Leeuwarden is, zei in het radio- en tv-programma Kruispunt dat het goed zou zijn om één dag in de week geen vlees te eten, omdat de productie van vlees veel energie vergt en leidt tot veel uitstoot van koolstofdioxide. De oude katholieke gewoonte om vrijdag vis te eten zou daarin goed passen. In 1989 bepaalde de Nederlandse bisschoppenconferentie dat het feesteten op vrijdag geen voorschrift meer was. Soberheid in het algemeen kwam daarvoor in de plaats. Schrijver en verzamelaar Boudewijn Buug heeft een planetoïde naar zich vernoemd gekregen. De vernoeming van de auteur, die in 2002 overleed, was op voordracht van een Nederlandse wetenschapsjournalist. De Internationale Astronomische Unie heeft de vernoeming bekrachtigd. De planetoïde Baudouinbug bevindt zich ergens tussen Mars en Jupiter en de diameter is ongeveer 4 kilometer. Er zijn ruim 15.000 planetoïden die een naam dragen. Acht daarvan heten naar Nederlandse auteurs. Vorige week nog werd een planetoïde vernoemd naar Godfried Bomans. Dan nog het weer. Het is droog en het vriest tot plaatselijk 5 graden. Lokaal is er kans op mist.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 Getting girls is how I live. Some ask the questions, why am I so real? But they don't understand me, I really don't know the deal about a brother. that I wanna live. It's my life. I can do just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong spreading myself around. Shit.